moet met het RWS Journaal. De stampenie voor de rechter. Volgens de procureur-generaal van de Amerikaanse staat... heeft het filmbedrijf zijn werknemers niet goed beschermd... tegen seksueel wangedrag en intimidatie door medeoprichter Harvey Weinstein. Daarvoor zouden slachtoffers een schadevergoeding moeten krijgen. De procureur-generaal begon in oktober een onderzoek naar de Weinstein Company... nadat naar buiten was gekomen dat Harvey Weinstein zich jarenlang heeft misdragen. Weinstein werd daarop ontslagen door zijn eigen bedrijf. In Dordrecht is afgelopen avond een verwaarde man opgepakt... die de Turkse ambassade in Den Haag had bedreigd. Volgens Omroep West belde hij aan het begin van de avond de ambassade... met de mededeling dat twee mensen een aanslag wilden plegen op het gebouw. De politie ging vervolgens naar het huis in Dordrecht waar de man verbleef. Hij kwam naar buiten met iets dat op een vuurwapen leek... waarop agenten een paar waarschuwingsschoten hebben gelost. Vanwege de dreiging is de omgeving van de Turkse ambassade in Den Haag korte tijd afgezet. Bondskanselier Merkel heeft in een interview op de Duitse tv het regeerakkoord verdedigd dat ze heeft gesloten met de SPD. Merkels eigen CDU en de CSU zijn er niet blij mee dat de kleinere SPD ministers mag leveren op belangrijke posten als financiën, buitenlandse zaken en sociale zaken. Merkel noemt dat een prijs die betaald moet worden voor een stabiele regering. In Oost-Vlaanderen raakte de bestuurder van een ambulance zo in paniek... nadat hij tegen een slagboom op was gereden... dat hij op de vlucht sloeg met achterlating van de patiënt die hij vervoerde. Dat meldt het Belgische VTM-nieuws. De man kon uiteindelijk worden aangehouden. Volgens de politie heeft hij psychische problemen en is hij nu opgenomen. Het weer, winterse buien kunnen vannacht gladheid veroorzaken. Landinwaarts vriest het licht. Ook overdag is er kans op gladheid door winterse buien, vooral in de noordelijke helft van het land.